Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan om mondkapjes verplicht te stellen in kerken, moskeeën en synagogen. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie in de Tweede Kamer. Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht in theaters, bibliotheken en bioscopen, maar niet in religieuze gebouwen. Volgens GroenLinks, SP en D66 is dat niet goed voor het draagvlak van mondkapjes in de samenleving. Volgens Grapperhaus zijn mondkapjes in kantoren en clubgebouwen ook niet verplicht. En vallen kerken en andere gebouwen daar ook onder. Opnieuw is een partijprominent van Forum voor Democratie opgestapt. Senator Paul Cliteur houdt er met onmiddellijke ingang mee op. Cliteur zegt de motivatie niet meer te kunnen opbrengen om door te gaan. Hij blijft wel lid van de partij. Paul Cliteur wordt gezien als mentor van Thierry Baudet. Die trok zich terug als partijvoorzitter en lijsttrekker... na ophef over de jongerenbeweging van Forum. Vanmiddag is ook Kamerlid Theo Hiddema per direct vertrokken. De Zwitserse autoriteiten onderzoeken een mogelijk terroristische aanslag in een warenhuis in Lugano. Twee vrouwen raakten gewond. Eén slachtoffer zou met een mes in de nek gestoken zijn, maar niet in levensgevaar verkeren. De verdachte, een vrouw van 28, is aangehouden. Volgens de Zwitserse politie gaat het vermoedelijk om een terroristisch motief. De vrouw is een bekende van de politie en dook onlangs op in een onderzoek naar terrorisme. De vreugdevuur op de stranden van Scheveningen en Duindorp gaan ook komende jaarwisseling niet door. Oorzaak is de aanhoudende coronacrisis. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft dat gezegd tegen de bouwers van de vuren. Reden is de stagnering van het aantal coronabesmettingen. En dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Plaatselijk koelt het af tot rond het vriespunt.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 shit. I might bottom on the low, but they top shit. Switch the genre on you hoes, do a rocket. I got the biggest damn song, fuck the chart, I don't need them. They wanna know if I be last done. Bitch, even if I started flopping, that be fashion. Popping up in movies, ain't no Nazi bitches ass done. Hee hee, I'm bad as Michael Jackson. Hey, it's a holiday. I got hoes on hoes, and they out of control, yeah. Hey, this another way. All my niggas on go, and I hope that you know it. I can't even close my eyes, and I don't know why. Guess I don't like surprises. I can't even stay away from the game that I play. They gon' know us today. Man, I snuck into the game, came in on a horse. I pulled a gimmick, I admitted I got no remorse Nobody tried to let me in, nobody opened doors I kicked the motherfuckers down, they didn't have a choice Dun, dun, dun, they tried to next me Ayy, but I'm blessed, ayy, no flex But my checks giving vetties, ayy And I'm sexy, they wanna sex me Pop star, but the rappers still respect me They wanna know if I be last done Bitch, even if I started flopping, that be fashion Popping up in movies, ain't no Nazi bitches ass down. Hee hee, I'm bad as Michael Jackson. Hey, it's a holiday. I got hoes on hoes and they out of control, yo. Hey, it's another way. All my niggas on go and I hope that you know it I can't even close my eyes and I don't know why Guess I don't like surprises I can't even stay away from the game that I play They gon' know us today, yeah.